Natuurlijk wel. Aldi. Elke dag een beetje beter. Leuker, liever, positiever. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Of ietsje minder vaak vlees. Laat anderen meer lachen. Doe iets moois. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met P-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. P-Shirt beter verzekerd. Ah, tijdens de inspiratieweken van Superkeukens krijg je een gratis keukenadvies, inclusief 3D-ontwerp. Dus ben je benieuwd naar de laatste keukentrends? Kom dan langs in een van onze showrooms of download het gratis inspiratieboek op superkeukens.nl. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar b-shirt.nl en laat je inspireren. B-shirt beter verzekerd. Met een gerust gevoel op weg? Al meer dan een half miljoen Nederlanders kiezen voor de Interpolis autoverzekering. Standaard geen eigen risico. En je bepaalt zelf waar je je schade laat herstellen. De Interpolis autoverzekering. Nu met 10% korting. Verkrijgbaar via Rabobank. Interpolis. Glashelder. Radio is 538. Ariep vertrekt met stille trom. 538 Nieuws, ANB. Khadija Ariep vertrekt na 24 jaar geruisloos uit de Tweede Kamer. Ze schrijft geen afscheidsbrief en komt ook niet persoonlijk naar het parlement om dag te zeggen. Ze stuurt deze week wel een e-mail waarmee ze haar ontslag indient. Ariep zat sinds 1998 in de Tweede Kamer voor de PVDA en ze was vijf jaar lang Kamervoorzitter. Ze vertrekt vanwege een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Het is onrustig geweest op het station van Emmen. Een groep asielzoekers misdroeg zich en liep op de rails. Agenten moesten een hond en een wapenstok gebruiken. Eén asielzoeker werd opgepakt. Hij zou mensen hebben bedreigd en betrokken zijn geweest bij een vechtpartij, meldt regionale media. De prijzen in de supermarkt gaan binnenkort verder omhoog. Ze stijgen met soms wel 10 zeggen supermarkten tegen het Financiële Dagblad. Ze hebben geprobeerd om het leed zo lang mogelijk te verzachten, maar de rek is er nu echt uit. Vooral producten met graan en suiker worden duurder. En de man die de echtgenoot van de Amerikaanse politica Nancy Pelosi aanviel, is aangeklaagd voor mishandeling en poging tot ontvoering. Hij had tape en touw bij zich en riep: Waar is Nancy? Maar zij was niet thuis. Hij had ook een hamer waarmee hij Paul Pelosi sloeg. Die raakte zwaar gewond en is in het ziekenhuis geopereerd. En het 538 weer van Weer.nl. Vannacht vanuit het zuiden regen. En overdag is het dan onstuimig met vooral aan de kust fikse buien en soms zware windstoten. Het wordt rond 17 graden. En voor meer weer ga je naar Weer.nl. op dat Oh, dat gaan we zeker doen met Direct zometeen Through the Looking Glass naar Sigala. Dit is Melody. Hey, hey, hey. geloof. blijft toch een beetje de ehm, vlodder onder de muziek. je kent het toch wel, vlodder wat al twintig jaar lang herhaald wordt. Nog steeds blijft het leuk. Dat is ook een beetje zo met Direct. the Through the Looking Glass bij Radio 538. Welkom in de 538. Het is eh, dinsdag. We zijn inmiddels beland op 1 november. Lekker nieuwe maand. Richting ja, de kerstdagen zo'n beetje. Mag je, mag je daar al voor aftellen of is dat eh, nog een beetje... Ja, nog even maar mee wachten, hè. Hey, 538.nl slash nacht. Dat is de plek waar wij als nachtstrijders allemaal samenkomen. Je vindt daar een kaart waarop alle mensen staan die op dit moment wakker zijn. En je kunt jezelf daarop zetten. Dat gaat heel makkelijk. Eh, je hoeft alleen maar even je naam en je locatie door te sturen via de app van Radio 538. Dan zet ik je erbij. Dan sta je gewoon op de website van Radio 538. Gewoon tussen Armin van Buren, Tiesto, Martin Garrix, Pietse de Jagers. Dus eh, je naam en je locatie. Stuur die even door via de 538-app. Dan kom je erbij te staan zometeen op 538.nl slash nacht. 538, Tom Grennan en All These Nights. De nacht van 538, Danny Blom. Waar hang je uit op dit moment? Eh, dat is de grote vraag. Stuur je naam en je locatie even door via de app van Radio 538. Dan eh, zet ik je er even bij op de website 538.nl slash nacht. Jonas eh, is erbij vanuit Leiden. Dit audio-appje komt binnen van, van Wimpy. Koekoek. Kijk die koekoek die uit de koekoeksklokje tevoorschijn komt. Het is weer dinsdag. Koekoek. Ook weer november. Koekoek. Weer een dag dichter bij het weekend. <laughs> koekoek, jongen. Ja, ja. Hij luistert trouwens vanaf de bank in de woonkamer. Maar waar precies mag je niet zeggen. Maar het is ergens eh, in de buurt van Duitsland of zo. Oh, en wie er ook bij is, dat is een eh, cat uit Almere. Waar is de pen? goede reden om toch een keer dit te kunnen draaien, Ik probeer de Cat even te bellen, maar die was, eh, die was niet te bereiken. Want eigenlijk was het een catfish. Goed, dat is een beetje het eh, niveau van vannacht. Je kunt je melden via de 50 app. Je naam en je locatie is meer dan welkom. Eh, Bart! Goedemorgen! Goedemorgen zelfs. Ben je net uit bed? Nee, nee, nee. Ik ben al even bezig. Oh, lekker. Wat ben je aan het doen op dit moment? Ik ben een dikke bak met bieten aan het oh. rijden, jongen. Bieten, jongen. Bieten. Bieten. dikke bak met bieten. Ja, want uh, de bietencampagne is natuurlijk weer begonnen. Yes, yes, yes. Wat, eh, wat maakt nou een bietencampagne leuker dan het normale werk? Uh, eh, ja, wat maakt het leuk? Het is rustig op de weg s'nachts. Eh, je moet toch eh, van het land af naar de fabriek toe. Dus oh, ja. ga met die banaan. Hoppakee. Nou, even meezingen dan. In deze? Ik hoor je niet, Bart. Ja, ik ben een zanger, hè? <laughs> oh nee, dat is weer zo. <laughs> Tot hoe laat moet je nog? Ah, het was vandaag denk ik een uur of drie, half vier ongeveer. Oh, dus nog even volhouden. Ja, dat komt wel goed hoor. Hey, lekker bezig en ik ga een paar goede beukers voor je draaien. Gaat het net wat sneller. Een paar goede beats. Beat, beat, ja. Oké, okay, <laughs> dankjewel.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 dan zou ik het licht niet uitdoen. Kan hele gevaarlijke situaties opleveren. Hey, ik heb een, ehm, een klein probleempje. Er is wat ruimte vrij op de playlist van Radio 538. Ik kan zo meteen nog een liedje draaien. Eh, de vraag aan jou is...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 Deze kwam binnen van Guus. Hij appt Danny. Ik moet even een beetje wakker blijven. Zou je Sophie Tucker willen draaien met Emergency? 538. Emergency. Emergency. She broke a leg, called the ambulance. Emergency. You broke a leg, call the ambulance. Emergency. You broke a leg, call the ambulance. 911. Emergency. van Radio 538 voor al je zin en onzin. Guus vroeg deze aan, Sophie Tucker. Het is eh, half 1. 50 weer. Het gaat steeds harder waaien vannacht. Het wordt niet kouder dan een graad op 13.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 leuk weetje, Ed Sheeran staat ook helemaal achter Nederland tijdens het eh, WK voetbal. Hij heeft zelfs daarvoor zijn haar oranje geverfd. 538. Classic. Oh, ik hoor net dat dat gewoon zijn standaard haarkleur is. Dat is dan weer jammer. We gaan zo meteen naar ouderwetse 538 beuken draaien. En het leuke is, jij mag gaan bepalen welke dat gaat worden. Ik heb een klein opzetje voor je gemaakt dat je ja, alleen maar hoeft te kiezen eigenlijk. En dit zijn de drie opties van vannacht. 1. het is echt super simpel. Pak de app van Radio 538 erbij. Rechtsbovenin zie je zo'n praatwolkje, daar klik je op. En stuur een 1 wanneer je Lasco wil horen met Something. Een 2 voor Rio en When the Sun Comes Down. Of stuur een 3 voor een echte classic van Tiesto en Adagio voor Strings. Een 1 voor Lasco, een 2 voor Rio of een 3 voor Tiesto. Zit de dance message van Armin van Buren. All my life I've been a prisoner to the heist.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 daarvoor gaan we naar 538 luisteraar. Tja. Nee, niet tja, maar hij heet tja. Tja, goeiedag. Hey, goeienacht. Hey, goeienacht, jongen. Waarom, eh, waarom ben je wakker? Om even mee te beginnen. Ehm, ik was bij mijn maat even lekker eh, aan het chillen. Ja. En eh, daarna ging ik naar de kapper. Oh, <laughs> hè? Naar de kapper? Ja, ja, ik kom net van de kapper vandaan. De nachtkapper? De nachtkappen, ja. Ja, klopt. Ja, ja is dat, eh, heet het tegenwoordig zo als je s'nachts even... Eh? <laughs> nee, ik, ik had echt even een kappenbeurt. Ik ga morgen op vakantie. Oh. En dat was het enigste moment, zeg maar, voor mij. Waar ga je naartoe? <laughs> Naar Tenerife. Oh, heerlijk zeg. Ja, dit, weer wordt hier nu weer minder. Dit is het moment om op vakantie te gaan. Ja, lekker naar de 26 <laughs> graden toe. Genieten, man. hey, ehm, ik heb eh, drie opties in de 50 Classic. Last Go met Something. Eh, Rio, When the Sun Comes Down. Of Tiesto met Adagio for Strings. Welke moet het worden, jongen? Ik zeg nummer 1. Last Go en Something. Jazeker. Nou, klap ik nu voor je op 538. Lekker, toppie. Hey. Dankjewel. Uh. I don't wanna say I'm sorry. Cause I know Time didn't change me, but what about you? I could go back, tracing what we had, straight through the pitch I would do it again. You pull me inside into your en Duncan Lawrence bij Radio 538. We'll do it again. Dat zou over het Songfestival kunnen gaan, want daar hebben ze allebei aan meegedaan natuurlijk. Eh, de voor nog, Last Go, Something, de 538 Classic kwam vannacht. Ehm, werd aangevraagd onder andere door, ja, ik dacht, tja, maar dat blijkt een, eh, een grove fout te zijn, want eh, hij stuurt dit audio-appje. Het is niet tja, zo heet ik niet.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 Trek jij ook je stoute schoenen aan? Schrijf je dan nu gratis in op secondlove.nl. Eenvoudig kiezen, eenvoudig kopen, eenvoudig installeren. gbrit.nl slash packs. Radio is 538. VN-experts zoeken naar vuile bom. 538 Nieuws, ANB. Experts van de VN zijn in Oekraïne begonnen met onderzoek op twee nucleaire locaties. Dat doen ze op verzoek van Oekraïne en ze verwachten deze week nog met hun bevindingen te komen. Rusland zegt dat Oekraïne een vuile bom wil inzetten en de Russen de schuld wil geven. Maar Oekraïne zegt dat het juist andersom is. Het gaat niet meer lukken om de opwarming van de aarde onder de anderhalve graad te houden. Dat zeggen honderden wetenschappers aan de vooravond van de klimaattop in het Egyptische Sharm el-Sheikh. De anderhalve graad is een afspraak uit het Klimaatakkoord van Parijs. Die top was zeven jaar geleden. Khadija Arib vertrekt na 24 jaar geruisloos uit de Tweede Kamer. Ze schrijft geen afscheidsbrief en komt ook niet persoonlijk naar het parlement om dag te zeggen. Ze stuurt deze week wel een e-mail waarmee ze haar ontslag indient. Ariep zat sinds 1998 in de Tweede Kamer voor de PVDA en ze was vijf jaar lang Kamervoorzitter. Ze vertrekt vanwege een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. En schrijfster Saskia Noord heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. Ze is benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau voor haar grote bijdrage aan de Nederlandse literatuur. De Amsterdamse burgemeester Halsema zei dat een boek van Noord niet alleen moeilijk weg te leggen is, maar ook heel herkenbaar is. En het 538 weer van Weer.nl. Vannacht vanuit het zuiden regen. En overdag is het dan onstuimig met vooral aan de kust fikse buien en soms zware windstoten. Het wordt rond 17 graden. En voor meer weer ga je naar Weer.nl. Saskia Noord een koninklijke onderscheiding. Het lijkt wel alsof we tegenwoordig die, die onderscheidingen gratis weggeven bij een pakje boter of zo. Toch? Je moet je het halve land daarvoor redden. <laughs> Goed, 538 verkeer. Er staat een eh, flitser op dit onmogelijke tijdstip op de A22. Velsen, Beverwijk. Even uitkijken bij Velsen Zuid als je portemonnee lief is. Staat uit de flitser bij meterpaal 11.3. Het is de 5-3 nacht met Sia zometeen Unstoppable. De nieuwste Robin Shields ga ik voor je draaien. En Lost Frequencies en James Arthur en Questions. Radio 538, Sia, you're unstoppable. Welkom bij de 538, ik ben Danny Blom. Al Soler en Topic hoor je zo meteen solo paradie ook Coldplay.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 Guardaba tantos versos solo para ti 538 met Coldplay, your higher power. Daarvoor nog ja, de man die eh, last heeft gehad van de tandenmuis. misschien hebben je ouders het ook wel eens wijsgemaakt. Wanneer je melktanden die uitgevallen zijn onder je kussen legt... komt de tandenfeest ophalen. Nou, eh, ik slaap altijd heel licht, dus bij mij was die mythe al heel snel dood. Ik werd gewoon wakker toen ze stiekem die tanden onder je kussen vandaan haalden. Maar in Spanje hebben ze dus geen tandenvee, maar een tandenmuis. Lekker ranzig, toch? Die rat in je huis. Maar goed... <laughs> Alvaro Soler die komt natuurlijk uit Spanje en die had dus vroeger altijd last van die tandenmuizen. Het is de nacht van 538. Ik ben Danny Blom. Martin Garrix gaan we zo meteen draaien. Dan echt even een goede beuken van hem. Een echte classic. Naar deze nieuwe van Ed Sheeran. Nieuw. Dit is nieuw op 538. Burna Boy en Ed Sheeran. For My Hand. Jouw hit, Jouw 538. I wanna be in your life until the night is over. I wanna hold you so tight, so tight, coming closer. It's been a hell of a ride, but every single moment you were there by my side. Whenever I'm broken, you make me feel whole. Whenever I'm lonely, you're there for my soul. Wherever you are, girl, that's where I go my own. Whenever you doubt it, I'll be letting you know. dancing with you forever. You see through the storm and take me as I am. Baby, it's magic anytime that we're together. I make I just love you and hold you for my hand. Hold you for my my hand. Hold you for my hand. Hold you for my hand. Until the night is over. Until the night is over. 538. Jouw hits. Jouw 538. Radio 538. Radio 538. Radio 538. 538, you're the animals. Oké, hoe lekker is het om gratis te kunnen tanken? Het voelt echt alsof je een eh, fortuin weggeeft tegenwoordig. Ja, bedoel, tanken is al niet meer normaal duur. Nou, eh, gelukkig is daar je vriend, je vrienden van Radio 538. geven namelijk een maand lang gratis tanken weg. Eh, het werkt heel simpel. Tank voor 53,80 euro. maak een foto van dat bonnetje en stuur dat in via 538.nl.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 Dat is gewoon super praktisch. How do I say goodbye? Joh, de Dean Lewis bij Radio 538. Even het weer met je doornemen. Het gaat steeds harder waaien. Wordt niet kouder dan een graad of 13. Morgen buien aan de kust. Verder is het droger. Zelfs af en toe zon. Het gaat wel hard waaien. En 15 tot 17 graden morgen als verkeer met een eh, flitser op de A22 tussen Velsen en Beverwijk. Ze staan te controleren bij Velsen Zuid. Uitkijken bij hectometerpaal 11.3. Jouw hits hoor je op 538. Alesso en Sarah Larsen. I got the way. en TNC. Jouw hits, jouw 538. Spin you around the chandeliers. It'll be hues like tears for fears you love. No, I can't get enough. Those are my cool, but I'm staying alive. Dancing the rain just to kiss the night you touch. Oh, it feels like a glove. Oh, it don't need drama. I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry to the rhythm they cry for you. And every Saturday night that you ain't keep my tears blue. I'm on fire with you. and I'm running too. You got a diamond heart, you work body, nothing compares when I'm in your arms. Don't go, cause you'll never know. Oh, hey. Don't need drama, I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry to the rhythm that life now, unless it's with you.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 streets ablaze with candlelight. A getaway is all I ever wanted. Thinking of what I did when I was a 90s kid. Marshmallow bij 538. Land van de marshmallow, dat is toch wel Amerika. Ieder jaar kopen ze zo'n 40 miljoen kilo aan marshmallows. En er is zelfs een marshmallow eh, marshmallowdag. Dat is op 30 augustus. Dan kun je daar gewoon ongegeneerd marshmallows vreten. En marshmallows zijn oorspronkelijk helemaal geen medicijnen. Artsen die eh, mengden het in de 19e eeuw. Oh, wacht even. Nu zit ik dit verhaal verkeerd om te vertellen. Zo jammer. Ehm, marshmallows zijn oorspronkelijk medicijnen. Dat is hem ze die mengde namelijk in de 19e eeuw met eiwit en suiker... en daardoor had je minder last van keelpijn en hoefde je minder vaak te hoesten. Dit zijn mijn laatste woorden, ça c'est mon dernier mot. Wie denk je dat je bent? Oké, mijn hart dat breekt dus zo. Sta met me bij de deur. T'avais brisé mon cœur, oui mon cœur. Is dit de laatste ronde? Is dit la fin d'amour? zelf niet meer. On est ensemble pour toujours. Stem in mijn hoofd gaat maar door. Ik hoor je naam encore, encore. Et encore. Wat ik ook doe, het is nooit genoeg. Hoe zijn wij klaar? Est-ce que c'est tout? Als je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik wel alleen. La da da da da da da. sortait. L'arbre m'a dans un taux de son nom, pompe des Et toi, après m'avoir dansé, tu voulais retourner. Tu voulais quoi C'était ton choix, mais c'est La da da da da da da. met Wietse en Klaas maak je weer kans op 10.000 euro in code is cashen. Kraak de code van de kluis. Geef je op. Dat doe je via 538.nl. 6 ochtend maak je vanaf 6 uur weer kans. Max, the Million Dollar Baby bij Radio 538. Zometeen na twee uur non-stop hits. En twee uur later, om vier uur, ben ik bij je terug met de vroege 538 ochtend.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 En zes vrouwen met HIV. Dit en natuurlijk nog veel meer. Nu in de nieuwe editie van Linda. Ga naar de winkel of bestel op linda.nl en krijg hem gratis thuis bezorgd. Trek jij ook je stoute schoenen aan? Schrijf je dan nu gratis in op secondlove.nl. Nu te koop, de nieuwe editie van Linda. Radio is 538. Stichting van Liende maakte winst. 538 Nieuws, ANB. De Mondkapjesstichting van